Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderdduizenden mensen in ons land lopen waarschijnlijk zonder dat ze het weten rond met nierschade. De Nierstichting heeft een sommetje gemaakt. Ze denken dat er in ons land zo'n 1,8 miljoen patiënten zijn... terwijl ze er maar 1,2 miljoen in beeld hebben. De stichting maakt zich zorgen, want... Je lichaam wordt als het ware langzaam vergiftigd. En dat merk je in het begin niet, eh, maar pas later en ehm, ja, klachten worden pas zichtbaar of merkbaar ehm, ja, als je nieren ehm, nog maar ongeveer 30% werken. dat is ja, erg laat. Volgens haar zijn er steeds meer mensen die nierproblemen hebben. Stop met roken, zorg voor genoeg beweging... en let op de hoeveelheid zout in je eten, zegt ze. Als je twijfels hebt, dan kun je je laten testen bij de huisarts. Minister Wiersma van de BBB komt met pijnlijke plannen voor boeren, schreef de Telegraaf. Morgen presenteert het kabinet het regeerprogramma. En volgens de krant staat daarin dat het aantal dieren bij melkveehouders en varkens en kippenboeren flink omlaag moet. Het heeft te maken met de mestcrisis. Veel boeren hebben veel meer mest dan ze over hun land mogen verspreiden. Rijkswaterstaat heeft een nieuw wapen in de strijd tegen slagboomduikers. Om te voorkomen dat mensen nog even snel onder de bomen doorgaan... wordt er bij een brug in Zeeland slagboomschorten opgehangen. Dat zijn een soort hekjes waardoor het zo goed als onmogelijk wordt om er nog onderdoor te glippen. Dat is nodig, zegt Rijkswaterstaat. Bijna elke week zijn er ongelukken of bijna ongelukken door mensen met haast. Kom niet naar Den Bosch. Dat klinkt als een oproep uit een tijd met een bepaald virus... waar we liever niet aan terugdenken. Dat is het niet. Den Bosch gebruikt het als slogan voor de stad. En actie. Welkom in Den Bosch. Het is er altijd Kijk gezellig. Allemaal leuke boutiquejes in deze straat, zeg maar. Cultuur geproefd, biertje gedaan. Ik wil Den Bosch degelijk in beeld brengen. Het is een mooie stad. En dan maak jij er een feestje van. Kom niet naar Den Bosch. Daar is het altijd feest. Al thuis. Blijf thuis. Dan gaan wij gewoon feesten. Reclamedeskundigen begrijpen er niets van, maar de makers zijn ervan overtuigd dat mensen snappen dat het een grap is en dat ze juist wel welkom zijn. Het weer nog. In het binnenland eerst nog droog en best veel zon. In het westen gaat het wel los met heftige buien met onweer, veel wind en hagel. Later trekken die buien ook over het hele land. Het wordt vandaag max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer 8 kilometer met een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haardem-Zuid en Amstelveen 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de N231 richting Amstelveen bij Schiphol 2 kilometer met daar een kwartier vertraging. En 232 Haarlem richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de aansluiting met de A9 5 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot drie kwartier. En 245 van Schaag naar Alkmaar.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 Please won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of, all I'm thinking of.